uur. Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Freedom Day is aangebroken. In Engeland gaan de meeste coronaregels vandaag de prullenbak in. De Britten hoeven geen mondkapjes meer op en afstand houden is niet meer nodig. Clubs mogen weer open en daarom wilde een hoop Britten vannacht meteen op stap. Deze man heeft het dansen gemist. I love dancing and literally all my friend circle love dancing, and we haven't been able to do that um, for one and a half years approximately. So yeah, we're really excited about it. De afgelopen dagen nam het aantal coronabesmettingen weer flink toe. Toch heeft premier Johnson besloten om de versoepelingen door te laten gaan. Hij zegt dat alle volwassenen de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het is behoorlijk uit de hand gelopen afgelopen nacht op de snelweg A73 bij Horst in Limburg. De politie had iemand opgepakt die zich verward gedroeg. Toen ze die naar een zorginstelling wilden brengen, mishandelde de verdachte twee agenten, wist vrij te komen en ging rennend over de snelweg vandoor. Bij de achtervolging raakte nog een agent gewond. De politie heeft geschoten, de verdachte is gewond geraakt en daarna opgepakt. Een Nederlander van 27 is overleden aan de verwondingen die hij opliep na het uitgaan op Mallorca. Hij werd aangevallen door een groep van negen Nederlanders. De Spaanse politie heeft één verdachte opgepakt. De andere acht konden naar Nederland vluchten. Spanje heeft nu aan Nederland gevraagd om hen ook te arresteren. Op de meeste plekken in Limburg zakt het water inmiddels. In het noordelijkste puntje is het nog wel spannend, rond het dorp Bergen. Dat is helemaal omgeven door water. En daarom brengt een legertruck bewoners nu heen en weer, ziet verslaggever Malou Petter. De enige toegangsweg staat namelijk onder water. En dus vertrekt het voertuig eh, daar naartoe om mensen op te halen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten, die naar school moeten. Mensen is gevraagd om te evacueren, maar dat heeft lang niet iedereen gedaan. En zo kunnen ze toch eh, naar het vasteland, want het dorp is dus een eiland geworden. De Maas bereikt in het noordelijke noordelijkste deel van Limburg waarschijnlijk vandaag pas een hoogste punt. Er is al meer dan 5 miljoen euro binnengekomen op Giro 777 voor de slachtoffers van het hoge water. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af in de ochtend. Later in de middag klaart het overal op en het wordt tussen de 19 en 24 graden.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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg is op de meeste plekken het hoogwater gezakt. Wel is het nog wel spannend in de regio rondom Bergen. Dat dorpje is veranderd in een eiland... doordat de enige toegangsweg onder water staat. Er is nu meer dan 5 miljoen euro gedoneerd op Giro 777. Daar wordt geld voor ingezameld voor het herstel na de watersnood in Limburg. Meer dan 80.000 mensen hebben geld overgemaakt. Bij het transport van een verwarde man zijn vannacht drie politieagenten gewond geraakt. De man werd via de A73 bij Horst naar een zorginstelling gebracht. De man werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. En het weer, zon en wolkenvelden en het wordt 19 tot 24 graden. foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?